Annette Schut met het NOS Journaal. In Gaza zijn vannacht negen mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen... onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden lokale gezondheidsautoriteiten. Bij twee aanvallen werden tenten in Gan geraakt... waarbij gezinnen met kinderen omkwamen. Israël heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Het leger zegt steeds dat alleen Hamas-strijders het doelwit zijn... en probeert naar eigen zeggen burgerslachtoffers zoveel mogelijk te vermijden wijt de burgerdoden aan Hamas... omdat de militanten opereren in dichtbevolkt gebied. President Zelensky van Oekraïne noemt het voorstel van de Russische president Poetin om te onderhandelen een positief teken. Daarbij zegt Zelensky wel dat de eerste stap een staakt het vuren moet zijn dat morgen in zou moeten gaan. President Poetin zei eerder ook al te willen praten, maar altijd onder voorwaarden die voor Oekraïne onaanvaardbaar waren. Zoals behoud van het illegaal geannexeerde Oekraïnse grondgebied. In Sri Lanka zijn bij een busongeluk zeker 21 mensen omgekomen. De blus gleed in een afgrond in het midden van het land. Waardoor dat kon gebeuren is onduidelijk. 14 anderen, onder wie de buschauffeur, zijn na het ongeluk levend uit de bus gehaald. Zij zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Zeker twintig uitzinnige supporters van de Duitse voetbalclub HSV zijn gisteravond zwaar gewond geraakt. Een paar minuten voor het einde van de wedstrijd tegen Ulm bestormden fans het veld en gooiden reclameborden omver. Ook sprongen mensen van de tribunes. HSV won met 6-1 en keert daarmee terug in de Bundesliga. Het weer, het is op de meeste plekken zonnig en dat blijft zo vandaag. Vanmiddag kan het zomers warm worden bij maximaal 25 graden. In het noorden kan wat bewolking voorkomen en wordt het iets minder warm. Vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 10. Morgen volgt dan opnieuw een zonnige en droge lentedag. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog een paar files op de Noord-Hollandse wegen. Zo heb je nog 10 minuten vertraging bij Alsmeer als je over de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar rijdt.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 Zij waren de eerste die kwamen optreden in smokings. En Daarmee bestempelden zij eh, optredens van jazzgroepen als eh, eh, waardig en ehm, gepast, of passend, hoe je het ook mag noemen. Er is altijd wat voor te zeggen. Er is natuurlijk net zoveel vreugde bij en rokerig hol... waar groezelige muzikanten de mooiste dingen doen... of een concert waar je, concertzaal waar je in stoeltjes eromheen zit gedrapeerd en aandachtig kan luisteren en het muis stil is. The Modern Jazz quoted: Moving Nicely. Modern Jazz Quartet. Ik heb op de draaitafel liggen... allemaal in het kader van eh, de muziek uit de bevrijdingstijd... maar natuurlijk ook veel muziek uit de tijd daarvoor. Maar ik, zoals ik in het eerste uur al zei... de bevrijdingstijd het doet dan eh, iedereen weer terugdenken... aan het feit dat heel lang swingmuziek niet eh, gehoord, gedraaid en gespeeld mocht worden... En toen ineens mocht het weer. Bob Crosby, de jongere broer van Bing Crosby. Eh, Bing Crosby was dan bekend om zijn zoetgevoiste, uh, mooie, warme stem. En die Bob Crosby die ging meer op de jazzy tour. Uh, was een uitstekend entertainer en had een allemaal eigen, goed eh, samengestelde orkesten. En hij was een, een goede zanger... En hij leidde al die orkesten door alle tijden en perioden heen... is tot het eind van zijn leven actief gebleven. We gaan luisteren naar uh, Vieni Vieni. Crosby. In de, de vooroorlogse jaren had je een hele grote periode... waar grote dansorkesten uh, helemaal in waren. Mensen gingen dansen, eh, al of niet wild dansen eh, in je gewone klofje. En je had ook danswedstrijden die uren konden duren... en de winnaar werd, kreeg dan geld in de crisistijd. En je had natuurlijk ook prachtige grote zalen... mooi aangekleed met mooi spelen in het orkest. Die Bob Crosby, die B, die we net hoorden... had een, eh, een zogenaamde hot band... Waar, eh, dus, eh, waar er geschitterd wordt en... Ja, dat heeft een bepaalde invalshoek. Daar wordt veel geïmproviseerd wat niet op papier staat. Maar je had ook de gerenommeerde dansorkesten. Zoals bijvoorbeeld het orkest van Artie Shaw. Daar werd keurig gestijldans en die waren razend populair. En in de jaren 40, van het ene moment op het andere, was het afgelopen. En het is eh, nooit meer goed gekomen. Ja, je hebt tegenwoordig nog veel big bands, maar dat zijn allemaal eh, veelal amateurbands die eh, spelen om het spelen, om het samenspelen. Omdat ze dat leuk vinden. En het is mooi om te horen, maar het is een, een, een beduidend ingekrompen richting in de jazzmuziek. Artie Shaw met zijn orkest we gaan luisteren naar een, eh, een klassieker. It's Wonderful. Show. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Jack McDuff, de man die eh, de jazz op het orgel heel bekend heeft gemaakt. <laughs> Eh, ja, Jack McDuff. Ik ga het laten horen. Ehm, oordeel zelf, zou ik zeggen. Jerry Weldon op tenorsax. Walking the Dog. Mr. Jack McDuff. Walking the Dog. Ja, Vets Domino, die hoort eigenlijk een beetje in de randen van dit programma thuis... maar eh, mag zeker niet worden vergeten. Beroemd geworden met eh, het kortste singeltje dat ooit is uitgebracht. <laughs> Eh, ja, Blueberry Hill. Daar heeft hij er miljoenen van verkocht. Het kan raar lopen. Maar een uitstekende muzikant uit een zeer muzikale familie. Weer zoals zoveel uh, uit de, eh, eh, de opleiding begonnen in het kerkkoor. of in de begeleiding van het kerkkoor. er zijn er zoveel die daarmee groot zijn geworden. We gaan luisteren naar hem. Nobody Needs You Like Me. every time that I come calling on you. You got a hundred million things to do. For everybody in your family. But nobody needs you, nobody needs you like me. Nobody needs you, nobody needs you like me. I need your kisses by the dozen. I need your arms to hold me tight. Like a dog without a bone. I'm all alone and that ain't right. Baby, when you hear me knocking on your door. At the time that you start sweeping floor. So drop that drum and kiss me tenderly. Cause nobody needs, nobody needs you like me. gaan we naar Oscar Peterson aan de piano... Herb Ellis gitaar, Ray Brown op de bas... en niemand minder dan Mr. Buddy Rich op het slagwerk. 9-2 Special. altijd verzorgd. Oscar Peterson en zijn kwartet. Het is eh, niet voor niks natuurlijk hoogstaand en wereldberoemd. Iedereen doet wat hij moet doen. Ze hebben er plezier in. Ze spelen elke noot die gespeeld moet worden. En eh, er zijn geen hanen. Er is geen hanengedrag. Het is de perfecte combinatie. Paul Anka. Paul Anka, die heeft... Eh, heel veel popmuziek gedaan maar heeft ook met big bands mooie dingen opgenomen. Luister zelf. Time after time. Lying in my bed, I hear the clock tick, and I think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories. Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead you're calling to me. I can't hear what you have said. Then you say, Go slow, and I fall behind. The second hand unwinds. time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'm waiting. Time after time, time after time, time after time. After my picture fades and darkness has turned to gray. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. Mr. time. second hand Met zijn big band. Ehm, de luisteraars die later hebben ingeschakeld... vertel ik nog een keer dat vanmiddag... het laatste concert van dit seizoen is in de reeks Jazz in Zandvoort. Eh, tijdelijk wordt dat gehouden in eh, Nieuw Unicum. Om half drie vanmiddag. En vandaag is het eh, de afsluiting van het seizoen, zoals ik zei met een ode aan Rita Reis door de zanger Jurgen Donkers. En er zijn nog wat kaarten, dus ik zou zeggen... ga erheen en wees je verzekerd van een fantastisch mooie muzikale middag. Vandaag half drie. Jazz in Zandvoort. Gehouden in de grote zaal van Nieuw Unicum. Ja... Maar het programma is nog niet klaar hier aan de draaitafel. Een snelle samba, de altsax van Richie Cole. En het stuk heet High Fly. was eh, de alt-sax. De alt-sax van eh, Richie Cole. Ik heb nu op de draaitafel Shirley Horn. Ja, Shirley Horn, een zangeres die ook eh, meer dan uitstekend piano speelde. En ehm, <clears throat> die eigenlijk hoorde, volgens de kennis, tot een, een groep van een beperkte groep zangeressen... die eh, allemaal wereldwijd werden genoemd de top. Billy Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan en Shirley Horn. Ik ga laten horen een stuk Making Whoopie. Een klassieker, zullen we maar zeggen. another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a gang of rice. The groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture a little love nest down where the roses cling. Picture that same sweet love nest. Think what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious. He even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making movies. Another year, or maybe less. What's this I hear? Well, can't you guess? She feels neglected and he's suspected of making whoopee. She sits alone most every night. He doesn't phone her, he doesn't write. He says he's busy, but she says, Is he? He's making whoopee. He doesn't make much money only 5,000 per. Some judge who thinks he's funny says you pay six to her. He says, now judge, suppose I fail. He says, son, right into jail. You'd better keep her. I think it's cheaper than making whoopee you better keep her than making whoopee. He says, Now, Judge, suppose I fail. The judge says, Son, right into jail. You'd better keep her. I think it's cheaper than making whoopee. You'd better keep her. I think it's cheaper than making whoopee. Shirley Horn. Louis Prima. Ja, die kunnen we ook niet overslaan. Geboren in 1910 en 78 overleden. Entertainer, zanger, acteur en trompetist. De King of Swing werd hij destijds genoemd. En eh, ja, natuurlijk een ongelooflijk artiest. Eh, fantastische dingen gedaan. Heel veel shows. En eh, alles, alle richtingen, uitstapjes naar de pop en de eh, rock. En heeft eh, zijn stem eh, gegeven ook nog aan de Amerikaanse tekenfilm Jungle Book. Koning Louietje. En geweldig. Op allerlei, op allerlei fronten. We gaan luisteren naar I'll Be Glad When You're Dead, You Rascal You. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. You rascal, you. I'll be glad when you're in your grave, you dog. Dirt dog. When you're dead and in your grave, no more ravioli will you crave. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. You rascal, you. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. You rascal, you. I'll be glad when you're in your grill, you dog. Dirty dog. I invite you to my house for a meal. All my meatballs you try to steal. Mmm, you're a dirty dog. You dirty dog. I will be glad when you're dead, you rascal, you. rascal, you. I'll be glad when you're in your grave, you dog. Dirty dog. I'll be standing on a corner plastered when they bring your body by. Mmm, you're a devil, you. Prima en zijn orkest. ZFM Jazz op zondag, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer... zit er weer op helaas. De twee uur zijn voorbij gevlogen. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik ga besluiten met een, een kraakstem... maar wel een eh, echte stem van de oorspronkelijke countryzanger Willie Nelson... die eh, een klassieker op de plaat heeft gezet. Georgia on my mind prettige zondag. En tot volgende keer. Volgende week zit mijn collega hier om weer mooie muziek te draaien. In de serie eh, ZFM Jazz op zondag. Fijne dag. Tot dan. Georgia Georgia whole day through. And just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams, I see the road leads back to you. Georgia, Georgia no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia. No peace I find, just an old sweet song.